Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Bussemaker laat haar plan los om mbo-scholen met meer dan 5000 leerlingen te splitsen. Er kwam veel kritiek op het plan van Bussemaker om met een wet de scholen te verkleinen. De minister wil kleinere mbo-scholen met meer aandacht voor de individuele leerling. En dat moet zorgen voor betere prestaties. We zegt nu open te staan voor andere plannen die ook leiden tot betere prestaties. Een groep tegenstanders van een asielzoekerscentrum in Hees heeft een gebiedsverbod gekregen. De tegenstanders hingen pamfletten op tegen de komst van een groot AZC in de Brabantse plaats. Demonstranten mogen tot en met morgenochtend niet in de dorpskern komen. Burgemeester Moorman schrijft in een brief dat de demonstranten zich niet hebben gehouden aan de noodvoordening. Hoeveel verboden er zijn opgelegd kan de gemeente niet zeggen. Vrouwelijke vluchtelingen in een opvangkamp in Keulen zeggen dat ze seksueel worden geïntimideerd door beveiligers. Gisteren spraken zo'n 50 vluchtelingenvrouwen daarover met de politie. Volgens de vrouwen wordt er gefilmd als ze douchen of als ze borstvoeding geven. Ook zouden sommige vrouwen met geweld zijn gedwongen tot seks. In een brief zeggen de vluchtelingen dat ze moeilijk kunnen inschatten om hoeveel slachtoffers het gaat. Velen zouden te bang zijn om erover te praten. De Keulse politie onderzoekt de beschuldigingen. Bij twee tennispartijen vorig jaar in Nederland is mogelijk sprake geweest van matchfixing. Staat in het rapport van de Europese organisatie ESA die speurt naar wanpraktijken bij gokken. Onduidelijk is om welke partijen het gaat en op welk niveau deze zijn gespeeld. Uit gegevens van ESA blijkt dat wereldwijd 73 tenniswedstrijden als verdacht zijn aangemerkt. Mogelijk zijn spelers betaald om een partij met opzet te verliezen. Het weer, in het westen regen of van natte sneeuw en het wordt maximaal 4 graden.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 18 februari 2016. Derde jaargang nummer 12 alweer. En eh, het begin is net zo stevig als eh, van het eerste uur. We beginnen met Cliff and the Shadows en daarna Bill and the Comets. Kortom, veel plezier. En er zitten ook weer een aantal heel mooie nummers bij.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 met uiteraard onder andere Bill Haley. Er was een LP met de naam Rock Around the Clock van Bill Haley en de Comets. En Bill en zijn Comets hadden ook de single uit 1955... Een dikke nummer 1, geschreven door Friedman en Myers. Rock Around the Clock. En we begonnen met eh, Cliff Richard and the Shadows in Do You Wanna Dance uit 1962. De opname was op 19 december 61 en het was het debuut van de drummer Brian Bennett. Dan gaan we naar de LP Something Else by The Kinks. Niet zomaar een LP, want daar staat ook dit mooie nummer op, pardon, uit 1967. Something Else by the Kings. Dit waren eh, de Kings dus met Waterloo Sunset. We gaan luisteren naar Steve Rowland en de Family Dog. Steve Rowland, dat weten we.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 sympathy my friend and sympathy is what we need and sympathy Steve Rowland en The Family Dog en Sympathy, een top 100 hit uit 1970. Zeven jaar later had Dana een hit. En dat was niet All Kinds of Everything, nee, ze had er gelukkig nog één, Fairy Tale... All Kinds of Everything in deze Fairy Tale van Dana. En later werd ze Politica. We gaan van, de, een, eh, van een solozangeres naar een trio, een dames trio. En dat is eh, het groepje The Dixie Cups met een million seller uit 64, The Chapel of Love. Go into the chapel and we're gonna get mad. met een million seller uit 1964, The Chapel of Love. En dan krijgen we nu weer een solo-zangeres, en dat is er niet zomaar eentje, Vicky Brown, de vrouw van Joe Brown en de moeder van Sam Brown van de LP Young Amadeus. Hier is Vicky met Stay With Me Till The Morning. bij mijn persoonlijke favoriete. Dat was eh, Vicky Brown, Stay With Me Till The Morning. We zijn toe aan de Beatles, aan de LP eh, With The Beatles uit 1963. En daar draaien we weer twee tracks van. Eh, de eerste is Little Child, een compositie van John en Paul. En de tweede is geschreven door Dale Wilson en gezongen door Paul... Till There Was You, The Beatles. child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. If you want someone to make you feel so fine. hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Just to drive to my baby. Throw me sixpence each day. Cause I drive my baby every way. Magic! dit waren de heren van The Who en The Magic Bus, En dat kwam uit 1968. De volgende komt uit 1980, is een heel mooi nummer van Michael Jackson. She's Out of My Life van de LP Off the Wall. was... Nee, nee, nee, dat hadden we niet afgesproken. We hadden afgesproken een ander nummer. Een ogenblikje, dan zetten we gewoon even wat anders op. Weet je, we gaan nog even naar de hoe luisteren. bedankt heren van de Hoe voor dit kleine intermezzo. Dat eh, hadden we even nodig om het juiste nummer van Michael Jackson op te zetten. off the wall, Michael Jackson and She's out of my life.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 bij de Grammy Awards voor zijn gehele oeuvre. Dit was hij samen met Diane Ross en Endless Love. We gaan het eh, tempo weer even wat opschroeven... en dat doen we met een top 100 hit uit 1986. Billy Ocean and When the Going Gets Tough. When the going gets tough, the tough get going, going, going, going. Tough, tough. Dat was de titel. When the going gets tough, the tough get going. Een top 100 hit uit 1986. Elkie Brooks. Je hoort er niet veel van, want ze had niet veel hits. En dan is het ook niet eh, commercieel genoeg om het te draaien op de radio. Ze had er maar één uit 1977, maar eh, het was gewoon een goede zangeres. Elke Brooks met haar enige hit, Pearl's a Singer. Pearl's a singer. She stands up when she plays. love. daar natuurlijk eh, meer hits gegund. Maar eh, het bleef bij deze ene Pearls Singer van Elkie Brooks. Ehm, we gaan naar het jaar 1957, naar de Platters. En hier is The Great Pretender. the great and I was a dreamer with only words to trade. You know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss, for I was lonely, and she was lonely. laatste van deze uitzending. Longfellow Serenade van Neil Diamond uit 1974. We zijn toe aan eh, de laatste halve minuut. Zometeen na het nieuws en de berichten Hans met eh, eh, ZFM Muziek Boulevard. En veel nieuws en veel mooie muziek. Wij zijn er volgende week weer.